bedankt voor meer dan dertig jaren. Voor de tijd die u gaf voor het volk van Nederland. Juliana bedankt, al kreeg u zilveren haren. Uw hart bleef goud, omringd door diamant. We konden het echt niet geloven. Het was ongeveer vijf voor acht. Programma's die werden verschoven. Wie had er zoiets nou verwacht? Natuurlijk, het moest van komen. Maar waarom dan toch nog zo snel? Ons bloed ging er sneller van stromen. Nederland. Juliana bedankt, was of we vrienden waren. Daarom was er tussen ons een hechte band. Juliana bedankt. Nederland. Juliana bedankt, al kreeg u zilveren haren. Uw hart bleef van goud, omringd door diamant. Wij zullen u niet snel vergeten, hoe kunnen we ook met zo'n vrouw? Maar één ding dat toch weten, want 30 april komt heel gauw. Wij willen altijd weer oranje, vier eeuwen, dat is toch niet niks. Een vorstelijk huis zonder franje, Juliana wordt nu Beatrix. Juliana bedankt, al kreeg hart bleef van goud, omringd door diamant.